Goedemorgen, ik ben Dielke Teertstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. Basisscholen hopen dat ze open mogen blijven. Het kabinet denkt vandaag na over nieuwe en waarschijnlijk strengere coronaregels. Die gaan mogelijk over de horeca, theaters en dat we minder moeten reizen. En ook over het sluiten van scholen wordt weer nagedacht. Maar de PO-raad, de club van basisscholen, hoopt dat kinderen gewoon naar de klas mogen blijven komen. Onderwijs eh, in de klas met andere kinderen, ook het fysieke contact is heel erg belangrijk om echt goed te leren en ook om je samen eh, te ontwikkelen. En daarom pleiten we ook voor het zoveel mogelijk openhouden, ook onder deze moeilijke omstandigheden van de klassen en de scholen. Sinds vorig jaar zomer hebben ruim 80.000 mensen in het vliegtuig in de buurt gezeten van iemand met corona. Het heeft de Volkskrant gelezen in nog niet openbare cijfers van de GGD. Hoeveel mensen daar ook zelf besmet door zijn geraakt, weet de GGD nog niet. Er waren verkiezingen. In Noord-Holland en Brabant gaan verschillende gemeentes op in één nieuwe gemeente... en daarom mochten mensen daar stemmen. De opkomst was op sommige plekken wel wat teleurstellend. In Purmerend hadden ze nog zo hun best gedaan. Eh, jongeren van 18 hebben een brief gekregen, een eh, verkiezingskrant geweest. Maar zijn, is een soort gelatenheid, denk ik. Lokale partijen hebben trouwens goede zaken gedaan. Zij zijn in vier van de vijf nieuwe gemeentes de grootste geworden. De leerlingen van basisschool Vossenburg in Nijmegen zijn superblij met Labradoodle Charlie. De school heeft het hondje aangeschaft nadat de leerlingenraad had besloten dat ze zo'n kwispelende viervoeter wilden hebben. En het werkt goed. Charlie is gezellig en helpt de kinderen er doorheen op lastige momenten. Charlie doet voor mij me troosten als ik verdrietig ben. Charlie die helpt ook kinderen bijvoorbeeld als ze boos zijn om dan over hun gevoelens heen te komen. Als je niet goed in je vel zit, dan komt hij bij je zitten en zo. En dan ga je met hem knuffelen en zo. En dan ben je weer blij. De directeur van de school was niet meteen enthousiast. Maar haar eigen kinderen, die ook op de school zitten... zaten ook al een tijd te zeuren om een hond. En nu heeft ze en geen haren thuis en is iedereen blij. Het weer, trekt regen over het land, maar vanmiddag wordt het bijna overal droog bij een graad of acht. Morgen begint ook droog, maar smiddags vallen weer buien. In het oosten kan het zelfs een beetje sneeuwen. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de A10 Oost richting Zaanstad staat nog file bij Zeeburg 3 kilometer met 10 minuten oponthoud.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 Don't you think it would have been better To say sorry with a song? You try to fill the spaces In your little broken heart me looking, make me really feel naughty. Cutie, cutie, make sure you move your booty.